Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad aangenomen, waarin president Saleh wordt opgeroepen terug te treden in ruil voor onschendbaarheid. De Veiligheidsraad sluit ermee aan bij een voorstel van landen uit de regio. In de resolutie wordt het geweld tegen vreedzame betogers in Jemen scherp veroordeeld. Alle 15 landen van de Veiligheidsraad stemden voor, inclusief Rusland en China, die meestal huiverig zijn om overheidsgeweld te veroordelen. De jemenitische activiste Tawakkul Karman, die in december de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, is blij met de veroordeling van het geweld in Jemen en met de oproep aan Saleh om af te treden, maar niet met de ongrendbaarheid die hij zou krijgen. Volgens Karman moet Saleh worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. In Colombia zijn tien militairen gedood door strijders van de terreurbeweging FARC. De militairen liepen in de havenstad Tumaco in een hinderlaag. Het was de bloedigste aanslag van de FARC in ruim een jaar tijd. Volgens de Colombiaanse legerchef is de dood van de militairen te wijten aan een tactische fout. Maar hij zei daar niet bij wat hij daar precies mee bedoelde. Tumaco ligt in het gewelddadige zuidwesten van Colombia. Dat gebied is het centrum van de drugssmokkel, waar de vark veel geld mee verdient. President Morales van Bolivia ziet af van de bouw van een weg dwars door het Amazonegebied. Vooral indianen die er wonen hebben zich daar fel tegen verzet. Ze vrezen dat een weg hun leefgebied ernstig zal verstoren. Honderden indianen waren in een protestmars van 650 kilometer naar het parlement in La Paz gelopen. Onderweg probeerde de politie de mars met traangas te stoppen, wat leidde tot harde kritiek op Morales. Een deel van de indianen kwam twee dagen geleden aan bij het parlement en zette er een tentenkamp op. Morales zegt nu dat hij het volk zal gehoorzamen en zijn veto zal gebruiken om de bouw van de weg te voorkomen.